Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rusland is verontwaardigd gereageerd op het plan van de Amerikaanse president Trump... om het INF-kernrakettenverdrag op te zeggen. Dat verdrag werd in 1987 getekend tussen president Reagan en Sovjetleider Gorbachev. Het bepaalde dat er geen kernraketten mogen worden geproduceerd... met een bereik van 500 tot 5000 meter die vanaf de grond kunnen worden afgeschoten. Volgens Trump houdt Rusland zich niet aan die afspraken. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken zegt dat het verdrag de VS blijkbaar in de weg staat... bij het bereiken van de totale militaire overheersing. Hij noemt het voornemen van Trump om het verdrag op te zetten... te zeggen een hele gevaarlijke stap. Ryanair krijgt veel kritiek vanwege een racistisch incident in een vliegtuig. Op een filmpje op sociale media is te zien dat een witte man een zwarte vrouw uitscheldt die bij hem in de buurt zit. Uiteindelijk krijgt de vrouw een andere plaats. Op sociale media spreken mensen er schande van dat Ryanair de racistische man niet uit het vliegtuig heeft gezegd, gezet. In een kolenmijn in het oosten van China zijn twee mijnwerkers om het leven gekomen doordat een deel van de schacht instortte. Het gebeurde gisteravond. Zeker 18 kompels zitten nog vast onder de grond, maar ze zouden inmiddels niet meer in gevaar zijn omdat de ventilatie het weer doet. Motorcoureur Bo Bensnijder is zwaar geblesseerd geraakt bij de Grand Prix van Japan. Tijdens de race explodeerde zijn motorblok en door de rondvliegende onderdelen liep Bensnijder een open scheenbeenbreuk op. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe lang hij uit de roulatie is. Het weer in het noorden vrij veel wolkenvelden. In het zuiden meer zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Vannacht af en toe regen. In de loop van morgenochtend opklaringen. Meer wind. En het wordt morgenmiddag 13 graden. Dinsdag overweegt de bewolking en staat er een stevige wind.